Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat in het hele land dezelfde regels gaan gelden voor milieuzones. Gemeenten kunnen vanaf volgend jaar kiezen of ze dieselauto's veren die 15 jaar of ouder zijn of 20 jaar of ouder. Benzineauto's mogen de milieuzones nog wel in. Er komt een systeem van borden dat voor iedereen begrijpelijk moet zijn, zegt het kabinet. De Eerste en de Tweede Kamer moeten zich er nog wel over uitspreken. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze überhaupt wel een milieuzone willen. Tientallen natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten, gaan veel minder bomen kappen. Het moet leiden tot minder CO2 in de lucht. Bomen slaan CO2 op en het gaat via de wortels de grond in. De organisaties noemen duurzaam bosbeheer en herbebossing... effectieve en goedkope maatregelen om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Natuurmonumenten liet deze week al weten voorlopig te stoppen met het kappen van bomen... na kritiek van de achterban op het kapbeleid. De zes van de zeven mannen die verdacht worden van betrokkenheid... bij de aanslag op het Telegraafgebouw vorig jaar blijven voorlopig vastzitten. De zevende is vrijgelaten, maar hij blijft nog wel verdachte. Volgens het OM hebben de zeven mannen verschillende rollen gespeeld... bij het plegen van de aanslag in juni. Zoals het stelen van een bestelbusje en het plegen van de aanslag zelf. De mannen werden begin deze week opgepakt... bij invallen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. De politie heeft een foto gepubliceerd van een minderjarige Chinese jongen... om erachter te komen wie hij is. De jongen spreekt geen Nederlands en werd begin deze week op Utrecht Centraal aangetroffen. Via een Chinese tolk werd duidelijk dat de jongen op zoek is naar zijn vader... en al lang rondzwerft. De politie gaf in eerste instantie alleen een foto van zijn rugzak vrij... maar dat leverde geen bruikbare tips op. Het weer. Het is een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het is 9 graden en er staat een matige noordoostenwind. Morgen begint koud. Overdag vooral in het noordoosten kans op een bui. In de rest van het land opnieuw zon en wolken.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 Meer dan 5 minuten ben je nu kwijt op de A9, die me richting Amstelveen. Tussen amsterdam welmermeer en Amstelveen-Oost bijna 10 minuten... en bijna een kwartier verder richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Slotervaart 10 minuten... En tussen Amsterdam Slotermeer en Knopend Koenplein uh, eh, 5 à 10 minuten. En tussen Amsterdam-Oud-Zuid en Zeeburg bijna een kwartier vertraging. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn... tussen Loenen en Vinkenveen 10 minuten extra reistijd. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn...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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, be headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us.